Kees Groot met het NOS-journaal. David Cameron heeft afscheid genomen als premier van Groot-Brittannië. In zijn laatste toespraak voor Downing Street 10 zei hij dat het de afgelopen zes jaar als premier niet altijd makkelijk was, maar dat het land onder zijn leiding sterker is geworden. Hij gaat nu naar Buckingham Palace om bij de koningin zijn ontslag in te dienen. Partijgenoot Theresa May wordt dan benoemd tot nieuwe premier. Werkgevers worden niet gedwongen om een vast aantal mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen. Volgens staatssecretaris Kleinsma hebben ze zich ruimschoots aan de afspraak gehouden om voldoende banen voor deze mensen te creëren. Ruim 21.000 mensen vonden de afgelopen jaren beschut werk bij de overheid of bij bedrijven. Het gaat vooral om mensen die eerder bij de sociale werkplaatsen werkten. In de komende vijf jaar kunnen nog eens acht gevangenissen dicht. Dat staat in een advies aan de Tweede Kamer. Veel cellen staan leeg, zeggen topambtenaren van het ministerie van Justitie. De complexen in Almelo, Ter Apel, Almere en Heer Hugo Waard zijn daardoor zeker overbodig. Als er inderdaad acht gevangenissen sluiten, zouden er 2600 banen sneuvelen. Elf Nederlanders zijn geëvacueerd uit Zuid-Soedan. Ze gaan met een Duits vliegtuig naar de hoofdstad van Oeganda... waar ze worden opgevangen door medewerkers van de Nederlandse ambassade. Afgelopen week waren er hevige gevechten in Zuid-Soedan. Honderden mensen kwamen om het leven. Ook veel andere landen evacueren mensen. Nederland stuurt 241 sporters naar de Olympische Spelen in Rio. Dat aantal maakte chef de mission Maurits Hendricks bekend tijdens de presentatie van het team. Het zijn er ruim 60 meer dan bij de vorige Spelen in Londen. De sporters komen in actie bij 21 van de 28 sporten in Rio. En Peter Sagan heeft de elfde etappe in de Tour de France gewonnen. Gele truidrager Chris Froome sprintte naar de tweede plek in Montpellier... en liep 11 seconden uit op zijn concurrenten. De renners hadden vandaag veel last van de harde wind. Het weer op steeds meer plaatsen droog. Morgen af en toe zon, soms wat regen en het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Ondanks de vakantie verloopt de avondspits nauwelijks minder druk. Er zijn vooral problemen rond Gouda. Eh, op de A2 Maastricht-Eindhoven vanwege een modderspoor bij Echt een half uur vertraging. Op de A10 Noord tussen Nieuwendam en Amsterdam-Hemhavens 20 minuten oponthoud. onthoud. De A12 Den Haag-Utrecht bij Voorburg een ongeluk, een korte file. En bij Gouda 7 kilometer file, ook na een ongeluk. En daardoor ook veel vertraging op de A20 vanuit eh, Rotterdam. De file begint al bij Rotterdam Prins Alexander.